Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Na een dramatische dag gisteren en een rampstart van het seizoen... heeft Ajax-directeur Sven Mislintat ontslagen. Hij zat er pas een paar maanden, kocht voor veel geld spelers... maar die bakken er tot nu toe weinig van. Dat zag ook oud-Ajax-speler Rafael van der Vaart. Hij is nu weg, dat is prima, maar er zijn er nog wel een paar... die ook niet hebben opgestaan op het moment dat het wel nodig was voor Ajax. Want uiteindelijk, wat jij terecht zegt, 115 miljoen. Ja, nou, dat heeft hij uitgegeven. En we hebben zien allemaal, dat is weggegooid geld. Ajax is er heel slecht eh, aan toe. Gisteren kwam ook Feyenoord in de klassieker nog op 3-0 voor. Waarna het uit de hand liep in het stadion en de wedstrijd gestaakt werd. Vandaag overlegt de KNVB over wat er met die wedstrijd moet gebeuren. Er stond nog ongeveer een half uur op de klok. In Rotterdam heeft een jongen gisteren een handgranaat gevonden en meegenomen naar een speeltuin. Ding lag daar in de bosjes. Toen de ouders zagen dat hij ermee aan het spelen was, belden ze snel de politie. Experts hebben het explosief weggehaald. In een gevangenis in Italië is een bekende maffiabaas overleden. Matteo Messino Denaro leed aan kanker en lag al in coma. Hij was 30 jaar op de vlucht en werd begin dit jaar opgepakt. Hij was veroordeeld tot levenslang, onder meer vanwege meerdere moorden en een bomaanslag. En in Schorel in Noord-Holland kunnen mensen weer bij hun favoriete plek een lumpia halen. De kraam van Kwong en Ho moest een tijdje geleden weg van de gemeente. Maar door hulp uit het dorp hebben ze nu toch een nieuwe plek gekregen. Iedereen zei van tevoren tegen me, ik kom hoor, ik kom, ik kom. Leuk, iedereen is blij en wij blij. <laughs> Dat is goed. Ja, heel leuk om terug te komen. Heerlijk, fijn, ja. ja. Het is gewoon een eh, soort ritueeltje, hè. Zondag, eh, zondagmiddag, loempiaatje <laughs> halen met de kinderen. Helemaal top. Het liep eh, direct als storm. Volgens NA Nieuws waren de loempia's gistermiddag ook al uitverkocht. Het weer in de ochtend wat bewolkt. In het eh, westen kans op een spatje regen. In de middag op steeds meer plekken zon. Dan 19 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 den Oever richting Zaanstad tussen Hoorn Noord en Purmerend Noord. 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. De modder op de A10 Watergaasmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel.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 that will straight up go to your business. So if you're gonna come, you better come with it. If you ain't swinging, just put your tongue in it. Oh, some of y'all be killing me, thinking you got powers like Austin, but you're more like Mini Me.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 Voor pooiers en slachtoffers is al geruime tijd aandacht, maar klanten blijven buiten beeld volgens het centrum. Technisch directeur Sven Mislintat is per direct ontslagen bij Ajax. Er loopt een onderzoek naar belangenverstrengeling en het is onrustig bij Ajax vanwege tegenvallende prestaties. Scriptschrijvers in Hollywood hebben een voorlopig akkoord gesloten met de grote studio's over nieuwe arbeidsvoorwaarden. De maandenlange stakingen zijn daarmee mogelijk van de baan. Het weer, wolkenvelden, maar vooral in het oosten schijnt ook de zon. In het westen kan ze wat regen.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 En dat ik je had niet. here, everybody over there. The crowd is live and I will do this. Pool. Party people in the house, move upside down easy now. Let me see you move. night after night, I'll be fucking you right.